Herman Vriend met het NOS-journaal. Topvrouw Lagarde van... Wel zijn er volgens haar risico's als de stijgende olieprijs en de hoge schuldenlast van sommige landen. Lagarde zei op een conferentie in Peking dat de afgelopen jaren extreem moeilijk waren, maar dat het grootste gevaar geweken is. Er is reden voor optimisme, maar we moeten waakzaam blijven, aldus de IMF-topvrouw. In New York zijn tientallen leden van de Occupy-beweging gearresteerd omdat ze probeerden een kamp in te richten in het Zuccotti Park. Dit park ligt vlakbij Wall Street en was een half jaar geleden het startpunt van de wereldwijde golf van protesten tegen de uitwassen van het kapitalisme. In november werd het tentenkamp in het Zuccotti Park ontruimd. De Occupy-beweging in New York heeft gezegd nieuwe protesten te plannen, maar heeft niet aangegeven wat daarvan de bedoeling is. Noord-Korea blijft bij zijn plan om binnenkort een raket en een satelliet in de ruimte te brengen, ondanks internationale protesten. Vorige maand beloofde het land te stoppen met raketlanceringen in ruil voor voedselhulp. Maar vrijdag kwam het daarvan terug. Noord-Korea wil met de lancering de 100ste geboortedag vieren van de stichter van het land, Kim Il-sung, en zegt dat het vreedzame bedoelingen heeft. In Wit-Rusland is ook de tweede man terechtgesteld die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op de metro in Minsk. Bij die bomaanslag vorig jaar kwamen 15 mensen om het leven. Gisteren werden de eerste van de twee te dood veroordeelden geëxecuteerd. De twee mannen zijn veroordeeld voor de bomaanslag, maar internationaal werd gesproken van een schijnproces. Het bewijs zou zijn gemanipuleerd en ook zouden bekentenissen met folteringen zijn afgedwongen. President Lukashenko wees vorige week een gratieverzoek af.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 traveling with me steps to the door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 my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to become is coming. 远方。 zo kom dat je niets voor lief kan nemen. En dat het vreemder is dan dromen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 your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me?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

in my life I've been wondering why Still somehow I believe we'd always survive